Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het aantal verkeersdoden was het afgelopen jaar het laagst sinds 2015. Volgens het CBS kwamen afgelopen jaar 582 mensen om in het verkeer, 28 minder dan in 2020. De daling is mogelijk te verklaren doordat het minder druk was op de weg vanwege de pandemie. En ook overheidscampagnes kunnen een rol spelen, zegt het CBS. De helft van de verkeersdoden vorig jaar was 60 jaar of ouder... en de meeste doden vielen in Gelderland en Zuid-Holland. Een Russische rechtbank heeft vier journalisten van een studentenblad veroordeeld tot twee jaar dwangarbeid. Volgens de rechter hebben ze jongeren opgeroepen te betogen tegen het Kremlin. Het onafhankelijke nieuwsmedium Doxa werd opgericht door studenten van de Hogere Economische School van Moskou. De vier werden in 2021 opgepakt na hun berichtgeving over oppositieleider Navalny. De journalisten gaan in beroep tegen het vonnis. Staatssecretaris Veilbrief zegt indringende gesprekken te gaan voeren met de NAM-directie. Aanleiding is de voorgenomen hervatting van de opslag van afvalwater in Twente. Dat afvalwater is giftig en de Tweede Kamer wil dat die injecties in de bodem stoppen. Ook in Twente is er veel verzet. De injecties liggen stil, maar de NAM wil in juni weer beginnen. Velbrief schrijft de Kamer dat dit alleen kan als er geen enkele twijfel is over de veiligheid. De Amerikaanse komiek Gilbert Gottfried is overleden. Zijn familie noemt hem in een verklaring de meest iconische stem in de comedy. Hij is onder meer bekend van zijn deelname aan The Roast... een programma waarin grappen over beroemdheden worden gemaakt... Gottfried maakte geregeld harde grappen, bijvoorbeeld over 9-11. Ook deed hij voice-overwerk in tekenfilms. Godfried leed aan een spierziekte en werd 67 jaar oud.